In een verklaring zegt ze dat er geen aanwijzingen zijn voor een op handen zijnde aanslag... Daarmee relativeert Duitsland Amerikaanse en Britse waarschuwingen. De VS en Groot-Brittannië waarschuwden gisteren hun burgers voor mogelijke aanslagen in Europa, met name in Frankrijk en Duitsland. Al-Qaeda en verwante organisaties zouden die voorbereiden en zouden het daarbij onder meer gemunt hebben op het openbaar vervoer en toeristische trekpleisters. Ook in Nederland wordt het dreigingsniveau niet verhoogd. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zei gisteren dat hij daar geen aanleiding voor ziet. De kabinetsformatie in België moet opnieuw beginnen, eventueel met andere partijen. Dat zegt voorzitter De Wever van de grootste partij, de N-VA. Bij het nieuwe overleg wil hij alle Vlaamse en Waalse partijen betrekken. Hij is bereid zelf de onderhandelingen te leiden. Opnieuw beginnen betekent volgens De Wever dat er voorlopig geen nieuwe Belgische regering komt. Hij is daarom voorstander van een soort noodregering in afgeslankte vorm... die de lopende zaken krachtdachtig afhandelt. De kabinetsformatie in België duurt nu 110 dagen. De zeven partijen die meedoen aan het overleg kunnen het onder meer niet eens worden over de staatshervorming. De Opel-fabriek in Antwerpen gaat eind dit jaar definitief dicht. Eigenaar General Motors heeft geen geschikte investeerders kunnen vinden die de fabriek willen overnemen. Volgens de christelijke vakbond ACV heeft General Motors nooit moeite gedaan om een koper te vinden. De vakbond wil de fabriek nu zelf overnemen voor het symbolische bedrag van 1 euro vestiging in Antwerpen bestaat sinds 1925. Begin jaren 80 werkten er nog 12.000 mensen. Daarvan zijn er nu nog zo'n 1300 over. Ook een aantal toeleveranciers komt door de sluiting in de problemen. Waaronder een bedrijf met 180 werknemers dat autostoelen maakt voor de open fabriek. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Het is een graad of 20. Vanavond droog en ook morgen wisselend bewolkt en droog. Dit was het NOS.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 I'm just sipping on camera. have to wear myself in one of them gorgeous ladies. That's right. There is no need to be hiking shady. Come on, baby. Hey, hey, baby. Jump on the stage, girls, we going crazy. Have to wet myself in one of them gorgeous ladies. Yeah, there is no need to be hacking, shading. Come on, baby. Hey, hey, baby. When you rock your hips, you know that it amazes me. Got me off the hook and nothing else don't phase me. Can you be my one and only sunshine lady?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 cold nights, tears I thought would never dry. How you shattered my world